Jelle Seubering met het NOS Journaal. De luchthaven van de Litouwse hoofdstad Vilnius is dicht vanwege weerballonnen die vanuit Belarus het land zijn binnengedreven. Het is de vierde keer deze maand dat het luchtverkeer op deze manier wordt verstoord. Volgens Litouwen worden de ballonnen gebruikt voor de smokkel van sigaretten. Het land zegt dat Belarus, een bondgenoot van Rusland, niets doet om aan deze verstoringen een einde te maken. De afgelopen weken waren er verschillende incidenten met ballonnen en drones bij Europese luchthavens. Het vermoeden bestaat dat Rusland achter de drones zit. Meerdere lijsttrekkers beloven compensatie voor de mijnbouwschade in Limburg. In het debat van het Zuiden spraken de partijen van een ereschuld die Nederland heeft. GroenLinks, Partij van de Arbeid, SP, PVV en VVD verschilden van mening over hoeveel compensatie Limburgers moeten krijgen. Ook werd gedebatteerd over de kwaliteit van drinkwater en oppervlaktewater. Zo willen CDA en SP dat bedrijven minder schadelijke stoffen lozen in het water. JA21 wil het probleem oplossen door de normen voor waterkwaliteit minder streng te maken. Vannacht komt er een einde aan de zomertijd. Om drie uur wordt de klok een uur teruggezet en wordt de normale tijd weer gebruikt, ook wel de wintertijd genoemd. In het voorjaar wordt de klok weer een uur vooruit gezet. Op de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Chili... heeft Hetty van der Wouw goud gewonnen op de kilometer tijdrit. Ze reed de finale in 1 minuut en 3 seconden. Een fractie van een seconde sneller dan tijdens de kwalificatie... waar ze afgelopen middag al haar eigen wereldrecord brak. Van der Wouw was in de finale ruim anderhalve seconde sneller dan de nummer 2... Jana Bulakova uit Rusland. Het weer. Vannacht trekken veel buien over het land. Aan de kust mogelijk ook met onweer. Het koelt af tot 4 graden in het zuiden en 9 graden aan zee. Komende dag blijft het regenachtig. In de middag klaart het wel wat op bij een graad of 11.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 Now what is it that she wants? Tell me what is it that she needs? Did she hear about the brand new that you just bought for me? Cause y'all didn't have no kids channel mutual friends. And you told me that she turned trick when y'all broke up and I get sick. What you gonna do when you can't say no? And I feel I stop the show, boy, I really need to know. And how you gonna act, how you gonna handle that? What you gonna do when she wants you back? What you gonna do when you can't say no? And I feel I stop the show, boy, I really no need to reminisce about the past Obviously, cause that fish did not last I know how a woman will try to game you so Don't get caught up because baby you lose ¡Señor!